uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Tientallen Nederlandse militairen denken dat ze kanker hebben gekregen... door afvalverbranding in Afghanistan. Ze waren gelegerd in Kamp Holland, de Nederlandse basis in Oeruzgan. Op de legerbasis werd huishoudelijk en medisch afval niet verbrand in ovens... maar in de open lucht in zogeheten burnpits... Jurist Verre van der Nadort heeft onderzoek naar die verbrandingsplaatsen gedaan. Volgens hem heeft toenmalig minister Hille van Defensie de Tweede Kamer onjuist over de afvalverbranding in Kamp Holland geïnformeerd. Hoewel boodschappen en diensten duurder worden, gaan de meeste mensen er in koopkracht op vooruit. Het Nibud heeft 100 loonstrookjes op een rij gezet en zegt dat in 96 gevallen de koopkracht stijgt. Het gaat om ongeveer 1 procent. Gemiddeld is dat een paar tientjes per maand. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaan ook gepensioneerden met een aanvullend pensioen erop vooruit. Twee verdieners, van wie één van de partners onder het minimumloon zit, gaan erop achteruit, zegt het Nibud. ING betaalt zijn personeel dit jaar aanzienlijk minder bonussen uit... vanwege de megaschikking van 775 miljoen euro. Die moest de bank betalen omdat er te weinig controle was op witwassen. Vorig jaar had het personeel van ING nog een bonus van 403 miljoen euro te verdelen. Hoeveel minder het dit jaar precies is, wil de bank niet zeggen. Niet alle medewerkers krijgen een bonus. Vooral personeel in het buitenland komt ervoor in aanmerking. Tseet Bruinja is de nieuwe dichter des vaderlands. De 44-jarige Friese Amsterdammer neemt die titel over van Esther Naomi Perquin... die de afgelopen twee jaar gedichten schreef bij nationale gebeurtenissen... en als ambassadeur van de poëzie optrad. Bruinja is volgens de benoemingscommissie een dichter... die in eerlijke, eenvoudige woorden zowel gevoelig als scherp kan zijn. Op NPO Radio 1 zei de nieuwe dichter des Vaderlands... dat hij bijvoorbeeld een gedicht wil schrijven over het klimaatdebat. Het weer dan, Bewolking en zon, in het noorden en enkele winterse bui, middagtemperatuur 5 graden.